60 Tibetanen hebben sinds maart 2011 onder andere door zelfverbranding een eind aan hun leven gemaakt. Uit protest tegen de regering. Volgens Pillay kan sociale stabiliteit in Tibet niet bereikt worden als de veiligheidsmaatregelen zo streng blijven en de mensenrechten geschonden worden. Het komt zelden voor dat de VN-commissaris zich zo kritisch over China uitlaat. Aankomend minister van Binnenlandse Zaken Plasterk wil burgers meer te zeggen geven bij de aanstelling van de burgemeester. Dat zei hij na zijn gesprek met formateur Rutte. In het regeerakkoord staat alleen dat de benoeming van de burgemeester uit de grondwet wordt gehaald. Je mag in Nederland stemmen over wie het Eurovisie Songfestival wint, zegt Plasterk. Maar je bent op geen enkele manier betrokken bij wie de eerste burger van je gemeente wordt. Dat wordt er dus veranderd, zei Plasterk. Amnesty International en een Syrische mensenrechtenorganisatie noemen een videoopname van een executie van Syrische militairen schokkend. Een amateuropname is opgedoken van gewapende mannen, vermoedelijk rebellen, die ongeveer tien militairen slaan en schoppen en vervolgens doodschieten. Sommige van de militairen waren al gewond. Een woordvoerder van de VN-organisatie voor de Mensenrechten zegt dat de video waarschijnlijk echt is en dat het hier vrijwel zeker gaat om een oorlogsmisdaad. Kickbokser Barghari heeft zakenman Koen Everink geslagen omdat hij Stel Kruif beledigde. Dat heeft de advocaat van Hari gezegd tijdens de proforma zitting in Amsterdam. Volgens een advocaat ging het om een corrigerende tik. De kickbokser is aangeklaagd voor onder meer poging tot doodslag. In de dagvaarding staan negen zaken waarvan acht te maken hebben met geweld.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 Aflevering 44 zitten we van deze jaargang. Dat brengt ons alweer op 2 november van 2012. De lijst die bestaat deze week uit 16 stijgers, 4 zittenblijvers, 16 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat er ook 4 platen uitgaan natuurlijk. Nicky Mears doet dat met Pound the Alarm na 15 weken. Ook 15 weken voor Oval City, Carly Rae Jepsen en The Good Time. En 14 weken voor Major Lazer Get Free. 11 weken stond hij ermee in, Alex Gaudino. En zijn Chinatown verdwijnt alweer uit de lijst. Snelste stijger, het kan bijna niet anders hè. In handen van Adele en de Skyfall. Zij gaat in één keer 13 plaatsen omhoog. De snelste daler, dat is uh, Grey Laswell. Samen met Sarah Bareilles en Come Back Down. Zij zakken 12 plaatsen. Langs genoteerd, het is dezelfde plaat als vorige week. Nog steeds erin namelijk Will I Am en Eva Simons. This is Love, ondertussen alweer 17 weken in de lijst. Zakken wel van 34 naar 39. Straks voor jou de eerste binnenkomer op 38.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 Zakken deze week van 34 naar 39. Maar wel weer 17 eh, weken lang in de lijst van Europa. En daarmee langs genoteerde plaat van deze week. En een van de meest eh, onverwachte hits in het Great Britain van dit jaar... dat eh, is ongetwijfeld Ellie Goulding met haar single Light. Onverwacht, maar zeker niet onverdiend... aangezien de Britse schone bekend staat om haar werklust en doorzettingsvermogen. Nu ze uiteindelijk voet aan de grond heeft gekregen in landen als Nieuw-Zeeland, Canada en de Verenigde Staten, is het ook tijd voor nieuw materiaal. Want na de bustrack Hanging On eh, schotelt Ellie ons Eating Could Happen voor. Allereerst kan ik een heleboel mensen geruststellen, want eh, van haar relatie met de dubstep DJ Skrillex is in haar muziek eh, vooralsnog niks terug te horen. En Good Could Happen is een heerlijke volk-elektrisch nummer. in een stijl die aanvoelt als een natuurlijke progressie ten opzichte van haar debuutalbum Light. De track toont uh, eh, Ellie's bijzondere hoge vocalen. Maar het echte hoogtepunt, dat is toch wel subtiele, toch krachtige productie van dit nummer. Een klein minpuntje aan het nummer, dat is misschien het enigszins herhalende refrein... waarin ze simpelweg de titel van het nummer blijft herhalen. Echt opvallen, dat doet het verder niet. Anything Could Happen dient als leadsingle van haar tweede studioalbum. En dat eh, is 8 oktober alweer uitgekomen. Met alle ogen van de wereld gericht eh, op haar zou Hello Ellis 21 kunnen worden. Hello, het nieuwe album wat dus 8 eh, oktober uitgekomen is. Daarop staat van eh, ja, haar nieuwe single eigenlijk. Hè. Anything Could Happen. Ellie Golding komt deze week binnen in de lijst van Europa. En zij doet dat meteen op plek nummer 38. Eh, Could happens? Deze week binnen op plek 35, nee 38 zitten we pas. 37 zakkend 12 plaatsen naar beneden. Gray Raswell, Wallace en Come Back Down. En voor 36, dat is dan een eh, beroemde boyband. Die vooralsnog nog eh, alleen een beetje bekendheid krijgt door eh, op te treden in voorprogramma's van onder andere The Wanted. De vierkoppige Britse band Lawson en eind mei van dit jaar kwam hun debuutalbum al uit eh, When She Was Mine. Piekt op een vierde plaats in de Britse hitlijsten. Tweede single Taking Over Me deed het ietsjes beter en belandde zelfs in de top 3. Nu staat de derde single klaar van hun eh, eind deze maand te verschijnen debuutalbum Champion Square. Het nummer heet dan Standing in the Dark en in tegenstelling tot andere boybands die vaak electro- en dance-elementen in hun muziek betrekken, is Lawson wat traditioneler van geluid toch is de muziek heel toegankelijk en wijken hun vocaal eh, sound niet af van de gebruikelijke formule van een band. Standing in the Dark is net als eh, zijn twee voorgangers weer een aanstekelijk plaatje dat het ongetwijfeld goed zal doen in de Britse hitlijst. En hoe goed gaat de plaat doen over zee? Dat is in ieder geval de vraag. Het begin is er, want ze komen binnen op plek 36 in de lijst van Europa. a bow when I last saw you. I know you're not far away. Close my eyes and I still see you lying here next to me. Wearing nothing but a smile. I gotta leave right away. Counting cracks along the pavement to see you face to face thinking about the conversation. I know I'm not one to change. I've never Flowrider en The Troublemaker. Deze week omhoog naar 32. Vier plaatsen verlies in de elfde week zak het van 36 naar 40. Even Couch, Phoenix Paul en Gregory Gay in My Mind. Langs genoteerd van allemaal, dat zijn Will I Am en Eva Simons. This is Love in de 17e week zak het van 34 naar 39. Ellie Golding, Anything Could Happen, nieuw win op 38. 12 plaatsen verlies daarmee de snelste dalen van deze week. Grave Ball, Sarah Bareilles en The Comeback Down. Lawson en Standing in the Dark, nieuw win op 36, 35. 9 plaatsen verlies in de 14e week voor de Killers en Runaways. Calvin Harris, Florence Well en Sweet Nothing kwamen vorige week binnen, toen op 38. Nu 4 plaatsen omhoog naar 34. Vijf plaatsen naar beneden gaan Cascada in The Summer of Love, zakken naar 33. Een drie plaatsen winst voor Olly Murs en Florida, de Troublemaker, in de tweede week dus omhoog naar 32. En dat je een band nooit moet afschrijven als een one-hit wonder, dat blijkt wel weer als een van de meest bekende voorbeelden, namelijk Train. Tien jaar na hun hitsingle Drops of Jupiter scoorde de band uit, eh, in 2009 compleet onverwachts een hit. Het aanstekelijke Hey Soul Sister. Het jaar erop groeit het nummer zelfs uit tot de nummer 1 hit hier in Nederland en daar blijft het niet bij. De albums Save Me San Francisco en California brachten meer hits voort. 50 Ways to Say Goodbye is een meest recente voorbeeld van Train. En er komt nu een vervolg op, namelijk Bruce. Bruce is in samenwerking met de country zangeres eh, Ashley Monroe. En Monroe die deel uitmaakt van een eh, country trio Pistol Annie's. Dat doet ze samen met eh, Miranda Lambert en English Presley. Een duidelijk country kleurtje zorgt deze Ashley Monroe voor op dit nummer. Daarbij heeft Bruce wel iets charmants, maar het mist wel een beetje pit wat de andere twee California 73 singles wel hadden. De vraag is of Train dat echt nodig heeft om een grote hit te worden. Train, samen met Ashley Monroe. Nummer 31 deze week, de nieuwe single Bros. Haven't seen you since high school. Good to see you're still beautiful. Gravity crushed, beaten down, and I'm frozen to the ground. Like a fool, I've trusted you. Still, I'm hopelessly in love. I never vaak dat het winnen van het Eurovisie Songfestival zorgt voor een mooie carrière in Europa. Lorraine, dat lukt het wel. Na haar grote hit op het Eurovisie Songfestival is dit de tweede single My Heart Is Refusing Me. Die staat ondertussen alweer vier weken in de lijst en gaat omhoog van 30 naar 29. De voornieuwe nieuwe single van Train en samen met die eh, Ashley Monroe Bruisers kwam binnen op plek 31. Deze plaats stond vorige week op 31. Is van Robbie Williams en heet Candy. Deze week 28. de Zandvoortse Radio. Deze week op 28 in de lijst van Europa. En in de lijst van Europa gaan we alweer naar de hoogste binnenkomer van vandaag. Another Love, dat is de debuutsingle van Tom Odell. Die staat met een uh, melancholische klanken van zijn piano. En als de Engelsman eh, na 20 seconden begint met zingen... dan word je pas echt bij de strot gegrepen. En dat gevoel dat met een seconde heftiger wordt... dat stopt pas na een minuut of 3 en 15 seconden. En dat gebeurt dan als de laatste klanken wegheppen van zijn nieuwe single. Vorige week kwam de debuut-EP Song From Another Love uit in zijn eigen land. Het is meer, meer een eh, showcase van de uitzonderlijke talenten van de 21-jarige zanger en songwriter. Volgend jaar verschijnt Odols debuutalbum bij eh, Columbia Records, dat onderdeel van Sony. En daarop is ongetwijfeld ook Another Love wel terug te vinden. Dan Crack, misschien wel de grootste alternatieve producer-talent van dit moment begint van Lana Del Rey, de Sister Sisters, Her, Spectrum en Clock Opera. Die zal dit album gaan eh, produceren. De komende maand is Tom Oddle te zien in tientallen concerten in Engeland. Als voorprogramma van onder andere de Young Music Star, namelijk Jake Buck. Daar staat hij in het voorprogramma. Tom Oddle is de hoogste binnenkomer van deze week.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 Beat. to everything, give you everything. I lost everything. Love is so lonely now. I don't wanna run no more. Can't believe in all the I did for you, and I don't wanna hurt no more. Oh my heart, it must have been too big for you. So caught up in the love I felt for you, I burned out like a flame I'd held for you, but it never was enough. I never got your love. through you. Santa love me yesterday. Cause I don't wanna run no more.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 Screw You. Zes plaatsen verlies deze week voor eh, Michel Kiwanaka en Bones. In de negende week zakt hij naar 30 toe. En daardoor van 30 naar 29. Loreen, meer hart is refusing me. Robbie Williams en zijn Candy gaat omhoog van 31 eh, naar 28. Nieuw win op 27. Tom Odell, other Love. Train 50 Ways to Say Goodbye zakt naar 26. En vier plaatsen omhoog voor Rihanna en Diamonds naar 25. Moore Morissette, Guardian, in de 15e week zakkend van 15 naar 24. New Let Me Love You zak van 20 naar 23. Van 33 naar 22 Pitbull, TGR en Don't Stop the Party. Fun en Some Night zakken twee plaatsen in de 15e week naar 21. En van 21 omhoog naar 20 in de 5e week ging Cheryl Cole. Samen met uh, dat Fred 32 en Screw You. Vier plaatsen winst in de zesde week voor Zem eh, en de Wamp. Bom Bom is het laatste plaatje. Tot aan het nieuws. I'm the cat with the bass and drum. Going around like bom bom bom. I'm the cat with the bass and drum.